Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 96% van de Nederlanders vindt dat je altijd moet checken of de ander seks wil. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Rutgers naar seksuele gezondheid van volwassenen in Nederland. Ook vinden veruit de meeste mensen dat seksuele voorlichting op scholen verplicht moet zijn... en dat een vrouw zelf moet kunnen kiezen of ze een abortus wil. Rutgers noemt als zorgwekkende ontwikkeling dat Nederlanders steeds minder vaak een condoom gebruiken, ook bij een one-night stand. Ook het aantal mensen met een SOA blijft toenemen. Oppositiepartijen en vakbonden in Israël hebben opgeroepen tot een algemene staking vandaag. Ze willen dat de regering een deal sluit met Hamas om de Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Het grootste vliegveld van Israël is vandaag dicht en meerdere fabrieken en bedrijven leggen het werk neer. Gisteren werd al massaal gedemonstreerd om de Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Er waren honderdduizenden mensen op de been. De staking van vandaag moet de regering verder onder druk zetten om tot een deal te komen. In Italië heeft een jongen van 17 zijn vader, moeder en broertje doodgestoken. Volgens Italiaanse media heeft de jongen zelf de politie gebeld en later bekend. Het is niet duidelijk wat er aan de moorden vooraf is gegaan. Een paar uur eerder had het gezin nog de verjaardag van de vader gevierd. En na de chaotische kaartverkoop voor de reunieconcerten van Oasis... gaat de Britse minister van Cultuur onderzoek doen naar Ticketmaster. Fans moesten veel meer betalen dan aangekondigd... of ze verloren na een foutmelding ineens hun plek in de wachtrij. De cultuurminister wil een transparanter systeem. Het weer. Vanochtend eerst wat zon, later meer bewolking...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 om de Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Het grootste vliegveld van het land is dicht en veel fabrieken en bedrijven doen ook mee. Gisteren gingen al honderdduizenden mensen de straat op. In Italië heeft een jongen van 17 zijn ouders en broertje doodgestoken. De jongen heeft zelf de politie gebeld en later bekend. Een paar uur eerder had het gezin nog de verjaardag van de vader gevierd. En de Britse minister van Cultuur pleit voor een transparanter systeem bij Ticketmaster. Bij de kaartverkoop voor de concerten van Oasis moesten fans veel hogere prijzen betalen dan waarmee werd geadverteerd. Het weer, het wordt een broeierige dag met 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er kans op een stevige bui. Harajuku girls. What? It's all love. What? Give it up. What? Shouldn't matter, shouldn't matter, shouldn't matter. What? Come together all over the world. From the hood to Japan, Harajuku girls. What? It's all love. What? Give it up. What? Shouldn't matter, shouldn't matter, shouldn't matter. What happens in my life turned upside down? Chicks that blew your mind, ding, it's the second round.